Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Israël heeft vannacht en vanochtend in de Gazastrook meer dan 100 mensen gedood. Volgens het Palestijnse persbureau WAFA viel het leger onder meer Al-Mawasi aan... waar Israël Palestijnen juist naartoe had gestuurd omdat ze daar veilig zouden zijn. Meer dan 20 mensen werden er gedood. Meer dan 100 raakten gewond toen Israël hun tenten bombardeerde. Ook elders in Gaza waren bombardementen. Het Israëlische leger begon gisteren met het nieuwe offensief... dat er volgens experts op is gericht om Gaza helemaal in te nemen. Activisten hebben in Amsterdam het gebouw van het Koninklijk Instituut voor de Tropen beklad met rode verf. De Joodse organisatie Sidi viert daar vandaag zijn 50-jarig bestaan. Voor het gebouw stonden tientallen pro-Palestijnse betogers. Ze vinden het ongepast dat het Sidi feest viert terwijl Israël Gaza aanvalt. In Den Haag is vanmiddag een protest op het Malieveld voor Gaza... en tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Bij zijn installatie op het Sint-Pietersplein in Rome... heeft paus Leo gezegd dat er geen plaats is voor religieuze propaganda... of machtspelletjes in de kerk. Hij riep ook op tot naaste liefde en eenheid. In Vaticaanstad is de mis nog bezig met tienduizenden mensen op het plein. Daarbij zijn ook veel wereldleiders aanwezig. Koningin Maxima en premier Schoof zijn namens Nederland naar de installatie van de paus. Ook de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zijn aanwezig. In New York is een groot zeilschip van de Mexicaanse marine tegen de Brooklyn Bridge gevaren. En daarbij zijn twee opvarenden om het leven gekomen. 19 mensen raakten gewond. Door de botsing tegen de brug braken de drie masten af. Op de Grieken stonden tientallen matrozen in formatie. Sommigen vielen van grote hoogte naar beneden. Het marineschip had vermoedelijk motorproblemen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Verder ook stapelwolken en misschien een enkele bui.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 give you all you today away girl in town. You didn't even care if it gotten me down. Uh-huh, uh-huh. see that rhythm is a key. Get, get witty, witty, can't think quitty, quitty. Stomp on the street when I hear funk group.